René van Brakel met het NOS-journaal. De bewoners van 60 flatwoningen in Rotterdam-Zuid brengen de nacht ergens anders door. Ze moesten hun flat uit omdat er geen elektriciteit is en ook de noodverlichting het niet doet. De stroom viel uit na een brand in een elektriciteitskast. Dat vuur kon snel worden gedoofd, maar er ging veel rook in de flat en overal viel er stroom uit. Eerst werden 30 woningen op de eerste etage ontruimd en later werd besloten dat de bewoners van alle 260 woningen weg moeten. Een vrouw is met ademhalingsproblemen naar een ziekenhuis ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Geëvacueerden die niet bij familie of vrienden terecht kunnen worden opgevangen in een hotel. In de ochtend moet duidelijk worden hoe snel de bewoners weer naar huis kunnen. Bij een schietpartij in Zwolle is een jongen van 17 zwaar gewond geraakt. Hij liep afgelopen avond met andere mensen over straat toen hij meerdere malen werd beschoten. De jongen is vermoedelijk een aantal keer geraakt. Andere voetgangers bleven ongedeerd. De politie heeft één persoon aangehouden, maar over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk waarom de jongen in Zwolle is neergeschoten. Een snackbar in Rotterdam is voor de tweede keer in 24 uur tijd overvallen. Vijf of zes jonge mannen bedreigden vanavond de medewerkster met een mes. Ze gingen er met de la van de kassa vandoor. Gisteravond werd dezelfde medewerkster door twee mannen bedreigd. Toen maakten de overvallers sigaretten en geld buiten. In de Eredivisie heeft FC Twente thuis eenvoudig gewonnen van RKC Waalwijk. Trainer Steve McLaren, die zijn rentree maakte in Enschede, zag zijn team winnen met 5-0. Heerenveen won uit tegen de Graafschap met 2-0 door doelpunten van topscorer Bas Dost. En Excelsior won thuis met 3-0 van NAC. Het weer vannacht in het noorden kans op een bui. tussen graad of 5. Overdag bewolkt en buien.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 Never let her slip away. I talk to my baby on the telephone, long distance. Slips away, slips away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slips away, yeah. never let away. I really only met about a week ago.